Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Opstelten houdt vast aan zijn uitspraken over de zaak rond oud-topambtenaar Joris Demming. Opstelten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de naam van Demming op geen enkele wijze naar voren is gekomen in het zogeheten Rolodex-onderzoek naar misbruik van jongens. In getuigenverklaringen bij de rechter in Utrecht werd gezegd dat Demming wel voorkwam in het onderzoek. Een Thaise satelliet heeft meer dan 300 voorwerpen gefotografeerd die op de Indische Oceaan drijven. Mogelijk zijn het wrakstukken van de vermiste Boeing van Malaysia Airlines. Vanwege het slechte weer is de zoekactie naar de voorwerpen stilgelegd. Motorclub Bandidos opent een tweede afdeling in Nederland, volgens de site van de club in Alkmaar. Maar volgens de gemeente komt het clubhuis niet in Alkmaar, maar in Heerdegewaard. Daar zit nu een afdeling van de motorclub No Surrender. En die is volgens de burgemeester van Heer Hugo Waard bezig zich aan te sluiten bij de bandidos. De komst kan tot problemen leiden omdat de Hells Angels Noord-Holland zien als hun territorium. Oekraïne heeft met het Internationaal Monetair Fonds een akkoord bereikt over een steunprogramma van 10 tot 13 miljard euro. De nieuwe regering heeft toegezegd in ruil daarvoor het begrotingstekort terug te dringen en de financiële sector te hervormen. Zo moet het investeringsklimaat worden verbeterd. Het akkoord maakt de weg vrij voor de Verenigde Staten en de Europese Unie... om ook met geld over de brug te komen voor Oekraïne. Vanaf 2018 komt er een nieuwe voetbalcompetitie bij, de Nations League. De UEFA heeft plannen daarvoor goedgekeurd. De meeste vriendschappelijke interlands verdwijnen. In plaats daarvan worden 54 landen verdeeld in groepen in drie of vier divisies... met een promotie- en degradatieregeling. Het weer, zonnige periode, ook nog een bui en het wordt 11 tot 15 graden. Morgen en zaterdag flink wat zon en een graad of 17.